Goedemorgen, ik ben Dioke Teerstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Bloeddonoren kunnen zich vanaf volgend jaar ook laten checken op allerlei kwalen. De bloedbank wil geen doktertje gaan spelen, maar kan donoren wel waarschuwen. Kijk, wat we willen is niet dat we eh, gaan uh, diagnosticeren op ziektes... maar wel kunnen zeggen, goh, deze waardes wijzen erop... dat eh, mogelijk je bijvoorbeeld diabetes aan het ontwikkelen bent... of mogelijk hart- en vaatziekten aan het ontwikkelen bent. En mm, dat kan dan misschien op een punt zijn... waarop je met preventieve gezondheidszorg, leefstijlaanpassing of wat dan ook... dat nog kunt voorkomen. De bloedbank hoopt dat meer mensen het dan aantrekkelijk zullen vinden om ook bloed te geven. Het is eerst nog een proef. De start is in januari. Acteur Alec Baldwin heeft nog een aanklacht aan zijn broek hangen. Hij schoot eind vorige maand tijdens filmopnames een cameravrouw dood... met een wapen waarvan hij dacht dat het ongeladen was. Volgens de scriptbegeleider stond er in het verhaal überhaupt niet dat er zou worden geschoten. Een week geleden werd Baldwin ook al aangeklaagd door een andere medewerker van de film. En rond deze tijd wordt er weer lekker verder geformeerd. Leiders van VVD, D66, CDA en ChristenUnie zitten tot en met morgen weer op een landgoed in de buurt van Hilversum... om verder te praten over een nieuw kabinet. Ja, je hoort ze hier bij NOS op 3 vaak voorbij komen. Correspondenten, journalisten die in een ander land wonen en werken... Een Russisch persbureau stuurt een collega naar een wel heel bijzondere plek. De ruimte. Onze Rusland-correspondent Iris legt uit. Zij willen inderdaad de eerste ter wereld zijn die een permanente buitenlandse correspondent naar de ISS sturen. En die correspondent is een astronaut. Het gaat om Alexander Mishurkin. En hij moet verslag gaan uitbrengen van alle updates van het ruimtestation, het leven van de astronauten daar en allerlei onderzoeken. Hij vertrekt over een week of drie. Eerst krijgt hij nog een journalistieke training. Het weer, soms wat zon. In het noorden valt vanmiddag een spatje regen. Het is een graad of 11. Morgen misert het soms en dan wordt het 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de AWB. Op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam staat voor de aansluiting met de A10 3 kilometer file.